een Klomp met het NOS-journaal. In Brussel blijft het hoogste dreigingsniveau voorlopig van kracht. Later vanmiddag bepalen de autoriteiten of de kans op een terreuraanslag nog steeds groot is. De noodmaatregel is gisternacht ingegaan en sindsdien is het in Brussel rustiger op straat dan normaal. Alle musea zijn gesloten en er rijden nog steeds geen metro's. Veel inwoners houden zich aan het advies om geen drukke plaats in de stad op te zoeken. De autoriteiten roepen iedereen op extra alert te blijven, uit angst voor een aanslag. Er is nog steeds een klopjacht gaande op IS-terrorist Salah Abdeslam... die na de aanslag in Parijs kon ontkomen naar Brussel. Minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat er ook nog wordt gezocht naar een tweede terreurverdachte. President Obama heeft Rusland opgeroepen om in Syrië alleen doelen van IS aan te vallen en niet van aanhangers van de Syrische oppositie. Volgens de president moeten moslimextremisten in Syrië en Irak zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Als de Russen ook tegenstanders van president Assad blijven aanvallen, wordt die tactiek alleen maar vertraagd, zei Obama tijdens een top in Maleisië. In Tilburg heeft een meisje van 17 haar vriend met een stuk glas in zijn gezicht gestoken. De jongen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Tijdens een ruzie riep ze, morgen ben je dood, naar de jongen. Ze stak hem in zijn wang met een kapot bierflesje en vluchtte weg. De politie heeft het meisje anderhalf uur later opgepakt bij haar thuis. In Gelsenkirchen in Duitsland zijn gisteren bij rellen rond de voetbalwedstrijd tussen Schalke 04 en Bayern München bijna 200 supporters opgepakt. Ze probeerden de kassa's van het voetbalstadion te bestormen. Volgens de politie gebeurde dat met extreem veel geweld en zijn veel mensen gewond geraakt. De opgepakte supporters hebben een gebiedsverbod gekregen. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het westen en in Groningen winterse buien. Er staat een stevige wind bij 5 tot 7 graden. Vanavond droger en het koelt af tot dicht bij het vriespunt.